1 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een aantal steden zijn protestacties geweest van boeren... tegen plannen van het kabinet om eiwitrijk veevoer te verbieden. De Tweede Kamer stemt daar vannacht nog over. Aanhangers van Farmers Defence Force kwamen onder meer naar Den Haag, Groningen en Leeuwarden. In Den Haag zijn vrachtwagens van Defensie ingezet om delen van het centrum af te sluiten. Aan het begin van de nacht vertrokken de actievoerders. Onduidelijk is waar naartoe. Boerenorganisatie Ageractie heeft opgeroepen om morgen om 12 uur op het Malieveld te verzamelen voor een nieuwe actie. Het protest gaat over plannen om de uitstoot van stikstof terug te dringen... door minder eiwit toe te staan in veevoer. Volgens actievoerders gaat dat ten koste van de gezondheid van de dieren... maar minister Schouten van Landbouw ontkent dat. Het OM heeft vijf jaar cel geëist tegen een 21-jarige vrouw uit Ede die ouder heeft opgelicht. Ze deed dat onder meer door zich voor te doen als thuiszorgmedewerker, waarbij ze zei dat ze bloed kwam prikken. Eenmaal binnen wist ze bankpasjes van haar slachtoffers te stelen, waarmee ze duizenden euro's buit maakte. Justitie had haar verantwoordelijk in zeker zeven zaken. In twee daarvan werd ze geholpen door een 23-jarige man. Justitie verwijt de twee dat ze van geen ophouden wisten en geen enkel berouw tonen. Volgens het OM kozen ze hun slachtoffers uit vanwege hun kwetsbaarheid. Bij het uitgestelde tennistoernooi van Roland Garros is toch publiek welkom. De organisatie heeft bekendgemaakt dat 50 tot 60 procent van de stoelen beschikbaar zijn voor toeschouwers. Het Franse Grand Slam toernooi zou eigenlijk op 24 mei beginnen... maar werd vanwege de uitbraak van het coronavirus uitgesteld naar 27 september. Het weer, ook vannacht wolken en plaatselijk nog een bui. In het noorden ook opklaringen met nevel of mist. Overdag wolkenvelden en enkele opklaringen. Plaatselijk een bui en een aantrekkende zuidwestelijke wind bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Le serie video di ragazzi pezzi dentro ad un telefono La notte è giovane, sognami adesso Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso sole Diccione, diccione, quasi quasi mi pento E non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi how it happened I wasn't looking for someone that night you don't tell me it's too late.